Michel Koenen met het NOS-journaal. China past nog altijd middeleeuwse marteltechnieken toe om bekentenissen af te dwingen. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie blijkt uit gesprekken met Chinese advocaten... dat verdachten in elkaar worden geslagen, gemarteld en bedreigd. Advocaten die de praktijk aan de kaak willen stellen worden vaak zelf ook slachtoffer. Op de eerste dag van de migratietop op Malta hebben de EU-leiders een aantal beloften gedaan aan hun Afrikaanse collega's. Zo wordt het overmaken van geld van Europa naar Afrika goedkoper en kunnen Afrikanen voortaan makkelijker een visum krijgen voor landen van de EU. Ook wil Europa fors investeren in onder meer opleidingen, zorg en voedselprojecten, zodat vluchten naar Europa op termijn niet meer nodig is. In ruil voor de maatregelen moet Afrika helpen de vluchtelingenstroom te beperken. President Poetin zegt dat zijn land er alles aan gaat doen om van doping in de sport af te komen. Hij benadrukt dat het niet alleen een Russisch probleem is. Poetin reageerde voor het eerst op het rapport van de antidopingagentschap WADA. Die bracht maandag naar buiten dat er systematisch en door de staat gesteund dopinggebruik is in de Russische atletiekwereld. Bij Shell Moerdijk is gisteravond rond half elf brand uitgebroken in een compressorruimte. Er stond smeerolie in brand. Het afvakkelen zorgt voor een rode gloed die tot 40 kilometer verderop nog te zien is. Er waren ook knallen te horen. Volgens de brandweer gaat het afvakkelen nog de hele nacht duren. En op een veiling in Genève heeft een blauwe diamant 45 miljoen euro opgebracht. Een record voor een edelsteen. De nieuwe eigenaar is een verzamelaar uit Hongkong. De steen, die is gezet in een ring, weegt bijna 2,5 gram.